Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het Gevelingenmeer in Zeeluikers. Die gingen gisteren bij Scharendijken duiken naar een scheepswrak. Toen ze s'avonds laat nog niet terug waren, sloeg een restauranthouder alarm. Afgelopen nacht zochten de kustwacht, de KNRM en de brandweer tevergeefs met duikers, helikopters en reddingsboten. Zolang het zoeken bij Scharendijken duurt, is de omgeving voor andere duikers afgesloten. De dominee uit Renoy, die in november ernstig werd mishandeld, heeft voor het eerst met de pers gesproken. Tegen RTL Nieuws vertelt ze dat ze volledig afhankelijk is van anderen en dat ze haar werk niet meer kan doen. Dominee Wassenaar had in november een afspraak met een man die in de kerk in Renoy de piano zou stemmen. Ze werd zwaar mishandeld en raakte halfzijdig verlamd. De pianostemmer, een man uit Tricht, zit vast op verdenking van poging tot moord. Volgens dominee Wassenaar was zijn daad een schreeuw om hulp. Het was afgelopen nacht de warmste meinacht sinds het begin van de metingen in 1901. De bil in de beeld werd het niet kouder dan 18,3 graden. Vorige record van zes jaar geleden was 16,9 graden. In Oost-Groningen was het vannacht het koudst, 13 graden. De politie heeft iemand aangehouden in verband met het ongeluk op de A50 bij Schaarsbergen. Daar botsten rond middernacht twee auto's op elkaar en sloegen over de kop. Daaraan ging volgens ooggetuigen een verkeersruzie vooraf. Een onbekend aantal mensen raakte gewond, van wie één ernstig. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Schaarsbergen. Dan het weer nog. Eerst geregeld zon en opnieuw warm. Het wordt 26 tot 29 graden. In de loop van de middag in het zuiden kans op onweer met hagel en windstoten.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 Het komt van het verzamelalbum uh, af de Complete Prestige Recordings. Vandaag geen thema, maar wel eventjes aandacht voor eh, twee gebeurtenissen... in eh, de muziekhistorie, moet ik zeggen, die mij, eh, mijn aandacht trokken... Twintig jaar geleden overleed een eh, grote artiest. En ehm, een Nederlandse band kreeg eh, onlangs een, eh, een Edison voor hun, ja, voor hun oeuvre. Allereerst Frank Sinatra. Hij is onlangs twintig jaar geleden overleden. En ik heb een album liggen dat heet Francis A. en Edward K. Het is een samenwerking tussen Frank Sinatra en Duke Ellington. Er was veel van verwacht, maar ze brachten het eigenlijk niet. Frank Sinatra was verkouden en eh, Duke Ellington en zijn band hadden het eigenlijk, eh, waren niet geïnspireerd, hadden niet echt heel erg eh, veel zin in dit album. Maar er is toch een heel mooi nummer uitgekomen, dat heet Indian Summer, met, een, ja, met Frank Sinatra wel op zijn hoogtepunt en een fantastische solo van de saxofonist Johnny Hodges. Gaat u luisteren naar Indian Summer. comes after June time's laughter You see so many dreams That don't come true Dreams we fashion when summertime was new. You are here to watch over some heart that is broken by a word that somebody left unspoken. You're the ghost of a romance in June. you are here to watch over. A heart that is broken by a word that somebody left unspoken. You're the ghost of a romance in June going astray, fading too soon. That's why I say farewell to you, Indian summer. you old Indian summer. Frank Sinatra met Duke Ellington en zijn orkest. Volgende nummer is van Dieter Ilg. Er zijn veel jazzartiesten die eh, eigenlijk begonnen zijn met klassieke muziek. Zo zei saxofonist Joshua Redman... je kan geen jazz spelen zonder ook Bach te spelen. Dieter Ilg was het ermee eens. En hij heeft een ehm, interpretatie gemaakt van een, eh, ja, van een aantal nummers van Bach. Het album heet dan ook Bach. Hij doet dat samen met eh, de pianist Rainer Bom... en de drummer Patrice Heral. En nadat ze eerder al een eh, album hebben gemaakt... Aan de, gewijd aan de muziek van uh, Giuseppe Verdi... Eh, is het nu de beurt aan Bach. Gaan luisteren naar Praledium. Zo leidt klassieke muziek natuurlijk tot prachtige jazzinterpretaties. Ik heb het volgende nummer alvast aangezet, want het is eh, te lang om eh, helemaal te draaien. Het is uh, een sterretrio. Johnny Griffin, Roy Hargrove, Billy Cobham. Een live album opgenomen in Ronnie Scott's in, in Londen. Het eerste nummer wat ik ga draaien heet When We're Done. zoals gezegd, ik draai dat nummer niet helemaal, want het duurt maar liefst 13 minuten. En ik ga nog een nummer draaien van dat album. Dat heet The Jam F's Are Coming. Johnny Griffin, Roy Hargrove en Billy Copman live in Ronnie Scott's in Londen. Zo af en toe kom je albums tegen met een indrukwekkende line-up. En dan weet je eigenlijk al, dit is een fantastisch album en daar staat een fantastisch nummer op. En ook deze, Jimmy Smith, House Party uit 1958. Met Jimmy Smith op orgel, Lee Morgan op trompet, Curtis Furrow op trombone... Lou Donaldson op sax, Tina Brooks op tenor sax, Kenny Burrell op gitaar... Eddie McFadden op gitaar, Donald Bailey op drums en Art Blakey op drums. Natuurlijk ehm, varieert het per nummer wie er meedoet. En u gaat nu luisteren naar Loverman. Thank you. Jimmy Smith met op altsax Lou Donaldson. Ga verder met Yusuf Latif. Yusuf Latif, een multi-instrumentalist, speelt fluit, oeboe, tenorsax, altsax. En hij heeft eh, ja, vele albums gemaakt die ook bekend staan om zijn experimenten met Oosterse muziek. Ik heb een album meegenomen dat heet The Three Faces of Yusuf Latif. Het is uit 1960. Het is meer een jazzalbum opgenomen in een hoogtepunt van, ehm, van zijn carrière. En ik ga het nummer draaien, dat heet Saltwater Blues... waarop eh, Yusuf Latif eh, schittert eigenlijk met eh, de oeboe. Yusuf Latif met Saltwater Blues. Ik ben alweer toegekomen aan het eh, laatste nummer van de eerste uur van CFM. En dat is van Charlie Hayden Quartet uit 2010. Het album heet Sophisticated Ladies. En hij heeft eh, diverse zangeressen uitgenodigd om eh, nummers op dit album te zingen. Ik heb het eerste nummer uitgekozen, If I'm Lucky. En de zangeres in kwestie is Melody Cardo. Melody Cardo een eh, zangeres met een, eh, ja, met een eh, verhaal. Zij is ooit aangereden en invalide geraakt. En was toen vastbesloten zich weer op te richten en een succes van haar leven te maken. En ze is een groot zangeres geworden. Ze komt in juli naar, naar Nederland, in Paradiso in Amsterdam. En ik ga erheen. Daar ben ik heel blij mee. En daarom ook nu een nummer wat zij zingt. If I'm Lucky. All I cannot seem to say If I'm lucky There will be a time and place You will kiss me, will embrace In that moment Every wishful dream I ever Ricardo met het Charlie Hayden Quartet. Twee weken geleden hadden we natuurlijk José Koning in Zandvoort in de krocht. Zij staat bekend om haar uh, vertolkingen van de Braziliaanse muziek. Haar deelname in Batida. En ehm, zij, uh, zij treedt nu alweer een tijdje eh, zelfstandig op. En zij deed natuurlijk ook veel Braziliaanse muziek. En zij liet toen horen dat zij ook in 2014 een album heeft gemaakt waarin en Braziliaans en klassieke jazzmuziek naar voren komt. En daar heeft ze een ehm, prachtig nummer in gemaakt. Het heet So In Love. Ze doet dat samen met Hans Vromans op piano, Daniel Pezzotti op cello en Nelson Faria op gitaar. Nelson, eh, Daniel Pezzotti is inmiddels overleden, maar het is een prachtig nummer. Ik ga er nu nog een heel klein stukje van draaien.